Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het gevaar van de hoge waterstand in de Geul in Zuid-Limburg lijkt geweken. Bij Epen, waar het water tot aan de oever stond, is het pijl aan het dalen. Daar is wel een kelder van een voormalige watermolen ondergelopen. Ook op andere plekken staat het water extreem hoog, onder meer bij Gulpen en Weilre... maar daar dreigt geen acuut gevaar. Hier en daar zijn zandzakken uitgedeeld. In het Limburgse Heuvelland is gisteren veel regen gevallen. Op sommige plekken meer dan 40 mm. Afgelopen zomer overstroomde de geul ook al. Toen werd vooral Valkenburg zwaar getroffen. Mark Overmars vertrekt per direct bij Ajax vanwege een MeToo-kwestie. De directeur voetbalzaken heeft volgens de club langere tijd grensoverschrijdende berichten gestuurd aan vrouwelijke collega's. Overmars zegt dat hij vorige week pas ontdekte hoe zijn berichten op anderen overkwamen... en dat hij zich doodschaamt. Ajax noemt de kwestie pijnlijk voor iedereen en roemt de verdiensten van Overmars voor de club. Vandaag rijden er op verschillende trajecten minder treinen door het personeelstekort bij ProRail. De spoorbeheerder kampt al een tijd met te weinig verkeersleiders. Daardoor kreeg het bedrijf het rooster voor de verkeersleiding vanochtend in Utrecht niet rond. ProRail adviseert reizigers om de reisplanner goed in de gaten te houden. Het probleem bij ProRail komt bovenop een maatregel van de NS. Die is al bezig de dienstregeling te beperken... omdat veel medewerkers thuis zitten door corona. Senegal heeft de Afrika Cup gewonnen. In de finale wonnen de Senegalezen na strafschoppen van Egypte. In de reguliere speeltijd en in de verlenging was er niet gescoord. Het is de eerste keer dat Senegal de Afrika Cup wint. Het toernooi werd gehouden in Cameroen. Het weer. De meeste buien trekken weg. Ook de wind neemt geleidelijk af. Al blijft het vooral op de Wadden wel hard waaien. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Overdag geregeld zon en een graad of 8.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 It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys ain't canine. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it.